Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het noorden van Noorwegen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen en vier zwaar gewond geraakt... toen een bus van de snelweg raakte en deels in een meer terecht kwam. Het zou gaan om een bus met 58 passagiers. Volgens de Noorse zender TV2 waren er mensen uit acht landen aan boord van de bus, onder wie Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit niet bevestigen nu. Het ongeluk gebeurde op de snelweg E10, die de eilandengroep Lofoten verbindt met het vasteland van Noorwegen. Het reddingswerk is lastig doordat het slecht weer is op de plek van het ongeluk. De Lofoten zijn een populaire bestemming in de winter... voor toeristen die het noorderlicht willen zien. In Bosnië en Herzegovina is de minister van Veiligheid opgepakt... op verdenking van corruptie. Minister Nesic heeft toegezegd dat hij zal meewerken aan het politieonderzoek. Dat gaat over de tijd dat Nesic directeur was van een overheidsbedrijf... dat zich bezighoudt met infrastructuur. Hij wordt verdacht van onder meer samenzwering, witwassen... en het aannemen van steekpenningen. Oud-premier Manmohan Singh van India is overleden. Hij kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen... werd vandaag opgenomen in een ziekenhuis waar hij overleed. Singh was econoom en begon zijn politieke loopbaan in 1991 als minister van Financiën. Hij voerde ingrijpende hervormingen door, waarna de economie van India flink groeide. In 2004 werd hij premier, tot hij tien jaar later werd opgevolgd door de huidige premier Modi. Manmohan Singh was 92. In Amersfoort zijn veel mensen op zoek naar een man die sinds maandag wordt vermist. De man werd die middag voor het laatst bij zijn huis gezien... nadat hij was thuisgebracht van een bezoek aan de dagbesteding. Volgens zijn familie heeft de man een verstandelijke beperking... en hij lijdt aan dementie en hij heeft diabetes. Het weer, hier en daar nog wat motregen en vanuit het zuidoosten opklaringen en kans op mist. Daar koelt het af rond het, tot rond het vriespunt. Onder de bewolking blijft het 5 tot 8 graden. Morgen overdag veel bewolking en nevel, maar in het zuiden en oosten soms wat zon.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 Ooh. It's hard to see how fast you switch back to the one I loved. A glimpse of magic, heart wide open, but you don't care at all. And I don't expect you to believe I left because of you, but it's the truth. pieces can be made out of the things we didn't do The silence present to speak our feelings Your heart couldn't get through And you know that I see you After all that we've been through Ooh. I know the difference if you truly listen We connect to level up But I feel many changes Falls the air dit jaar komt Singa en onder haar eigen naam is het Evan van Leeuwen, komt langs om iets te laten horen van haar album wat ze in 2025 wil gaan uitbrengen. Het wordt dan ook een bijzondere optreden, want ze maakt gebruik van de bank, diezelfde bank waar ook Harlem Lake op eh, te vinden is. Maar ze doet het niet alleen, ze neemt Bas Faf mee en haar songs klinken iets anders dan je ze eigenlijk wel van haar gewend bent. gaat meedoen aan de popronde van dit jaar. Eh, en over poprondes gesproken. Dat is eh, voor de mensen die vandaag te gast zijn in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Niet helemaal onbekend, want we hebben hier in de studio Singa en een oude bekende, want die is ook al eens een keer eerder geweest. Dat is Bas. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ja, allereerst eh, ja, Bas, want die heb ik al een tijdje niet, eh, <laughs> niet gesproken. Want eh, ja, jij duikt op een gegeven moment op. want jij hebt, je, bent, je hebt hier wat meters gemaakt, muzikaal gezien. Dat was met Tessa Villiers, geloof ik. Tessa Villiers of Ariane Abbestee. Een van die... Eh, ja, in ieder geval... Misschien met eh, allebei ben ik hier wel een keer geweest. Dat, geloof ik ook. Isaac Bullock misschien ook nog een keertje. Ook nog, denk ik. Ja, lang geleden. Het is lang geleden, ja, Zeker een jaar of eh, tien terug. Zoiets. Even over dan nu in de hoedanigheid met... Dan oh, moet hou, ik, hem voor de camera, <laughs> hou ik hem op zijn kop. <laughs> nee, het is wel goed. maar even over, daarover gesproken. Ehm, dat is eh, nu eh, eh, werk jij samen met Singa. hoe is dat gegaan? Ben jij... Is, ben jij gevraagd door, door haar of hoe is dat gegaan? We hebben met elkaar gestudeerd aan het conservatorium in Haarlem. Ja. En Eva Singa. Ja, Eva. ja vroeg me eerst voor mij voor wat uh, tentamens. Weet je wel, van die speeltentamens, bandtentamens. En toen mhm. ging ze op een gegeven moment uh, met de eigen muziek verder. Toen vroeg ze of ik gitaar wilde spelen bij haar. En uh, zo geschieden. Zo geschieden. En zo, geschieden. is het ook... Eh, zo ja. Eh, vijf jaar of zo, zes jaar, zoiets. Ah, dat is al een eh, dus knap lange tijd. Ja. Ehm, het is helemaal te gek. Van, van, van Eva, dat is de echte naam natuurlijk van, van Singa. die ken ik al sinds 2021. Zover gaat het terug. Wauw. Want dat was de tijd dat jij een van je eerste EP's volgens mij afleverde. Singles, ja. singles ja, eh, Resonate, geloof ik. Eh, die, die, eh, die ja, Resonate EP die kwam ietsje later. Maar dat was wel inderdaad de periode dat ik de eerste singles ben gaan releasen. Dus dat klopt. en toen stond ik al op de radar, blijkbaar. Ja, toen al. <laughs> bij mij al zeker. en waarom? Omdat ik toch iets heb met wat jij brengt. Hmm. dat doet mij een klein beetje denken aan de piratenperiode. Dat is al wel honderd jaar geleden dat dat, dat zo is. Want het is een beetje alternative R&B. Waar komt de belangstelling voor alternative R&B bij jou vandaan? <laughs> Goeie vraag. Ehm, nou, dan moeten we echt helemaal terug naar mijn jeugd, denk ik. Mhm. Want ik heb altijd een ontzettende voorliefde gehad voor Um, Amerikaanse rapmuziek. Dus denk aan 50 Cent, G-Unit, eh, The Game. Ehm, dat soort types, zeg maar. Ik zou ook bijna naar een concert van hun gaan toen ik eh, een jaar of twaalf was of zo. Ik was diehard fan. Dus ik liep dan als twaalfjarig meisje koptelefoon op... en dan echt keiharde hip-hop, keiharde rap. Mhm. Ehm, dus daar is denk ik het hip-hop stukje uitgekomen. En daarnaast veel Alia geluisterd, Alicia Keys, Beyoncé, of course. Mhm. Maar altijd wel in hoekjes gekeken wat wat alternatiever was dan eh, de mainstream of zo. Dus ik heb ook veel artiesten die ik dan aan vriendinnen die luisteren... en die dan zeiden van, huh, wie is dit? Of Josh <laughs> Stone bijvoorbeeld. Nou, helemaal waanzinnig. Maar meisjes van mijn leeftijd of vriendinnen... die keken me echt aan van, wie is dit? Wat luister jij? Waarom ga je niet gewoon normale... of nou ja, normale hè, of mainstream dingen gaan luisteren? Dus ik denk ehm, dat ik altijd wel een beetje voorliefde... voor een beetje de underdog heb. En zoek naar nou ja, speciale ding eigenlijk is. Ja, ehm, want dat is denk ik ook wel eh, de trigger, denk ik. Waarom ik dan weer zo'n mafkees vind eh, van... nou ja, dit is <laughs> natuurlijk wel iets eh, wat draaibaar is. Maar kennelijk, in de afgelopen tijd... zijn daar meer mensen nu een beetje achteraan aan het komen. Want ja, het is inmiddels 2024. En ik geloof dat ook de landelijke muziekmedia... dat inmiddels ook helemaal niet ontgaan is... met wat jij allemaal uit, uitspoken bent. Klopt, ja, ja, klopt. Heel tof. Dus echt... Ehm, ja, mijn eerste eh, landelijke airplay is er, is er uit. En dat is van, van de week gebeurd. Ja. En dat was echt een mega verrassing. En eh, toch wel een soort mijlpaal of zo. Ja, En ik hoop eigenlijk dat dat een beetje het duwtje is naar, eh, naar, de rest. Ja. Popronde is, ik zei het al, is jou ook niet vreemd. Want waar heb jij, in welke popronde heb jij gezeten? 2000, moet ik goed zeggen, 22? Ja, 22. 2022. Ja, dat twee jaar geleden. Ja, um, nou zegt Bas net eh, conservatorium. Is dat het conservatorium hier in Haarlem? Ja. Zie je? Dat is toch... Dus daar is het... Eh, ontstaan. Eh, ontstaan. <laughs> jij komt ook uit Haarlem, hè? Nee, van origine niet. Nee? Nee, ik kom uit Vlissingen. Vlissingen? ja. <laughs> Pap, als je luistert, shout-out naar jou. <laughs> maar je woont nu wel al een tijdje in Haarlem, toch? Ja, ja al bijna tien jaar. Ja? ja, ja. ja. Wat, wat vind jij van de stad? Fantastisch. Ja? ja, ik vind het heel fijn. Het is het is gewoon nog overzichtelijk of zo. Het is gewoon wel echt een stad waar ik vandaan kom. daar. Daar is het gewoon wat kleiner en iedereen kent iedereen en zo. En daar was ik een beetje, klaar mee misschien. En hier kan je nog steeds wel een beetje in de anonimiteit zitten. Genoeg mensen. Prachtige stad, vlakbij het strand. Want daar ben ik ook opgegroeid. Dus ja, je, zit erop zo... Uh, ja, eh, ja, je zit ja, ik uh, nog even kijken. Ehm, dus dat is ook super fijn. En ja, het is wat ik zeg. Het is, een, het is een mooie combi, denk ik, tussen, tussen Amsterdam en dan rustigheid of zo. Geen trams, metro's. Dat het allemaal overzichtelijk is, vind ik heel chill. Ja, wat, eh, wat, <laughs> wat breng je dan toch nog als je eventueel naar je vader zou gaan in Zeeland? Eh, wat, eh, wat vind je dan daar nog terug in Zeeland? Ja, als ik naar mijn ouders ga, dan is het toch wel een bepaalde rust of zo, denk ik. Daar is het gewoon wat ik zeg, iedereen doet een beetje zijn dingetje. Iedereen kent elkaar. Maar voor de rest gebeurt er ook niet zoveel. En dat is heel relaxed voor een paar dagen. En daarna heb ik wel weer zo van, oh ja, en moet, wel weer er even wat gebeuren. <laughs> En dat is ook denk ik wel de reden dat ik hier naartoe ben gekomen. Dat je gewoon veel dichter bij het vuur zit. Ja, eh, je bent niet de enige eh, muzikant uit Haarlem of uh, uit, uit Zeeland. Nee, dat klopt. Ja. er zijn, eh, er, we hebben er hier ook nog eerder in, uh, in één in de studio gehad. Dus die brengt een beetje Bruce Springsteen-achtig materiaal. Heeft hij dat heeft hij afgelopen jaar uitgebracht. Cool. En dat is Bernard Hering. Zeg je die naam wat? Nee, die naam zeg maar me niks. Nee, maar komt wel uit Zeeland. Uit Zeeland, ja. Nou, dan Zeeland is Zeeland, hè. Dan, ah, dus, <laughs> dus, je bent niet, niet de enige uh, in Haarlem. Nee. Maar hij woont daar namelijk ook. Dus, ah, ja, leuk. Ja. Ehm, nou ja, we, gaan eh, straks eh, dingen van je horen. Mhm. En eh, natuurlijk is het ook leuk als we weten dat er iets ook van jou gaat aan zitten komen. Maar dat gaan we in de loop van de uitzendingen gaan we het onder meer erover hebben, denk ik. Ehm, voor de mensen die mee zitten te kijken op dat mooie jijbuis... Wat is het geval? 30 mei hadden we hier ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En op een gegeven moment was hier uh, Harlem lek. uh, gast. En Janne Timmer zei, <laughs> we trekken die bank even een stukje naar voren, want dan kunnen we lekker op zitten. En wat doe jij Eva? Jij dacht... Die bank, dat is hem. Die moet ik hebben, ja, tuurlijk. Dus je gaat straks eh, gezellig naast eh, Bas zitten... en dan eh, moeten we dat vangen in een beeld. Dus ook <laughs> dit wordt een bankoptreden Banksessies. Ja, oké. Vanavond in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van juli. Het, het lijkt er echt op alsof we het hele jaar door live muziek hebben. Nou, dat gaat, gaat helemaal goed komen. Want Singa is vandaag met Bas te gast... En het eerste nummer wat eh, we gaan eh, beluisteren... dat is ook meteen de meest recente single. En dat nummer dat heet Sun Goes Down. Your hand on a my head not enough time in this world to show you how much I adore you. We're cruising from city to city, all the way through down south. We got no plans, no future, no past, just your hand in my hand. We can do whatever we want. If the sky falls down really got a hold on me This crazy world keeps on turning And we just ride along We got no plans, no future, no past Wish this day never ends Maybe actief. Want in één keer, bam, abrupt. Eh, en meestal horen we dan altijd een galmpje van een snaar of wat dan ook. En in dit geval was het in één keer over. Ja, en dan moeten we opletten. Dus eh, hier was het applaus van The Sun Goes Down. Eh, dan is het natuurlijk tijd voor het tweede nummer van dit blokje van 1. Tenminste, het eerste blokje van 1. en dat nummer dat heet Fire. if you want to Run and hide if you want to Turn this day into a night Give me the green light if you want to You stick to me like honeydew Do whatever feels good to you Weekend on the night Turn on the lights if you want to If you want to Ooh. You take me higher, higher I like the fire we make Slowly burn the night away I like the fire we make You take me higher, higher I like the fire we make Slowly burn the night away Yeah hmm. It's funny how you blow my mind you drive me crazy, but it feels right. Nobody loves me like you do, tell you the truth. You were always meant to be mine. Ooh, keep pushing this fire. Dangerous our desires. We can skip the pace, build the flames, don't leave me this way. Keep them growing higher. I like the fire we make. You take me higher, higher. I like the fire. You take me higher, higher. I like the fire we make, slowly burning out away. You distract me and my feelings. Focus on me breathing. A beautiful connection flows naturally. Oh, you sweep me off my feet and catch me falling deeper. Pull me close you think I've had and had enough? It's us against the world now. Bring the fire, we go all out. You give me all the love I need. Unravel me, oh. No more second guessing. Cause you're my curse, it's a blessing. As long as you give me. Ik denk... <laughs> Eh, dat eh, was het eh, eerste blokje van twee. Straks volgt er uiteraard natuurlijk een volgend blokje. In totaal gaan we er zes laten horen. Ja, we hebben net al twee nummers gehoord van Singa. En Bas, die zegt net, ga je, ga je nou ook met Eva verder praten? Nou, niet helemaal, want ik heb iets vernomen want ja, eh, we hebben volgende maand bij een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... hebben we hier de burgemeester in dit, eh, van dit dorp. Ene meneer David Molenburg, die schijnt op een bas te spelen. Hij zegt altijd van, er zijn twee verschillen. Bernd Snijder is, eh, dat is iemand, een bassist. of hij zegt, het, nee, die speelt de bas en ik ben een bassist. Dat zegt David Molenburg over zijn collega Bernd Snijder. Of ex-collega is het inmiddels. Maar die David Molenburg die is ook gelinkt aan jouw familie, heb ik begrepen. Hoe zit dat? dat klopt, dat is best een leuk verhaal. Eh, mijn vader... Eh, die speelt in een eh, jazzbandje al sinds de middelbare school. Heet dat niet de Brand New Oldtimer? De Brand New Oldtimer, <laughs> dat klopt. dat een goede namelijk ook. Ja. En, ehm, ja, ze hebben op het Kennemer gezeten. En toen is die band ontstaan. En later is David Molenburg zeg even dat ze twintig waren, is die erbij gekomen. Ja. Eh, als ik me niet vergis. Maar eh, ik ben als klein jongetje van, uh, van vijf of zes... ging ik altijd mee naar optredens. Dan ging ik altijd als enige, want er was natuurlijk nooit publiek. <laughs> Stond ik als ah, enige, als klein jongetje... stond ik keihard te dansen op van die oude lulletjes. <laughs> Oh. Inmiddels eh, vind ik het helemaal te gek. Maar eh, nee, ik eh, heb ze toevallig twee weken geleden nog zien spelen in de pletterij. Want ik ga altijd als trouwe fan even kijken als ze moeten optreden. maar oh, David, die zit, heb dus, die zit in die band. Dus als ik, tegen, als ik volgende maand als ik tegen zeg... Hey, David, eh, je kent de vader van Bas, maar Bas zelf is altijd mee. Omdat er anders geen publiek is. Ja. <laughs> dan al goed idee geeft. <laughs> was als kind. Hè? Nee, inmiddels trekken ze volle zalen. Uh, okay, zeggen, ja, natuurlijk. Eh, <laughs> is, eh, nee, hartstikke leuk. Hartstikke helemaal te gek om hun te zien spelen. Ja. Dus, ga een keer kijken, zou ik zeggen. Nodig hem uit met zijn voltallige band. Ja, het zijn covers. Dus dat, jazz. Ze jazz. Ah. Moeten we nog eens even over na. Hoe zit het met jouw eh, jazz-aspiraties? Zit daar, zit daar nog iets, eh, iets in, eh, in de muziek waarvan je denkt... nou, dat jazz, dat kan ik wel een beetje gaan gebruiken in mijn muziek? Of? Mm, niet per se helemaal. Ik vind het sowieso tof. Ik luister het wel. Ja? Ik haal er denk ik ook onbewust wel wat inspiratie uit. Maar het zit niet per se heel bewust in mijn pakket, nee. Nee. <laughs> Ehm, maar goed, het is altijd dus de alternative en R&B even over jou. Maar wanneer eh, merkte jij van... hé, hey, ik kan ook muziek maken? Ehm, ja, dat is ook wel een grappig verhaal. Ik mhm. ehm, zong als kind altijd keihard mee met de radio. En dan had ik een radio op mijn slaapkamer staan. En ik had een balkondeur en die zet ik dan een klein beetje open. Met het idee dat ehm, Beyoncé en Jay-Z dan langs zouden lopen. En me dan een <laughs> platencontract zouden <laughs> geven hoe klein, hè? Hoe zo klein. Hoe Hard zingen ook, hè? Dat, ging, dat ging als een... Nou ja, ik heb goed getraind daar. Ja. En dan kwam mijn pa altijd wel eens naar boven. Die zei van, nou, moet je misschien niet even hè, een beetje rust aan doen? is een beetje, misschien soms een beetje hard. Heel mhm. lief altijd. Mhm. Super supportive. En iets dacht van, nou, ze blijft maar aanhouden dat zingen. Dan moeten we misschien toch maar iets <laughs> mee gaan doen. En hij had altijd, altijd eh, de droom om drummer te worden. En eh, heeft dat eigenlijk, eigenlijk nooit echt opgepakt. Dus hij dacht, nou, ik heb een collega die gitaar speelt. Dan ga ik wel cajon spelen of nou, proberen of iets. Mhm. En misschien ook een beetje gitaar, een beetje zingen, een beetje mannetje voor alles. En dan starten we gewoon een band. Dus ik ben met mijn vader, ehm, heb ik eh, jarenlang eh, als kind zijnde, eh, als tiener zijnde, ehm, in een band gespeeld hebben we ook echt optredens gedaan en zo in Zeeland. En eh, daar heb ik denk ik de allereerste kneepjes van het vak wel geleerd. Ja, ja eh, voor de mensen die zitten te luisteren, eh, hoe komt die met die vraag? Nou, dit is dan de Maarten Verduin vraag. En wie is Maarten Verduin? Dat is een collega radiomaker ergens in het land. Doet op zaterdagmiddag tussen 4 en 6 ook een programma, ook met podium 107, want dat is mm. zijn programma. En daar zitten dus ook mensen zoals jij daarin. En die stelt soms ook die vraag, wanneer is dat bij jou begonnen? Nou, daarom heb ik die vraag gesteld. <laughs> dus dit is tegen dan de Maarten Verduin vraag. Dan even over, eh, over dus eh, dat eh, op het moment dat je dus begon te spelen. Maar dan is het natuurlijk vervolg als je dan te horen krijgt... nou, daar zit wel aanleg in. Maar dan wil je natuurlijk de muziekopleiding doen. Ja, dat eh, kwam eigenlijk veel later pas. Ik ben best wel redelijk laat begonnen aan het consortium ook. Ja. Ik ben eigenlijk spelenderwijs steeds meer gegroeid, gegroeid. Alles zelf eigenlijk een beetje uitgevonden en, en gewoon maar gedaan. Dus ik mhm. was eigenlijk ieder weekend alleen maar op het podium te vinden. alleen maar in een repetitiehok aan het, aan het, aan het doen eigenlijk. Mhm. Ehm, en toen dacht ik wel van, goh, ik zou eigenlijk wel het consortium willen doen. Maar ik kan geen noten lezen, nooit zangles gehad, eh, geen idee. Zal wel niet lukken. Ehm, nou ja, dat eigenlijk. En toen dacht ik van nee, misschien moet ik dat niet de hele tijd voor me houden. En moet ik het gewoon een keer gaan proberen. Dus toen ben ik naar Haarlem verhuisd om management te <laughs> gaan studeren. In hetzelfde gebouw. Ja, ja, wat een omweg. <laughs> In hetzelfde gebouw als, als het conservatorium. Dan zag ik heel tijd die, die, die stomme gitaartassen naar de andere vleugel gaan. En ik zat daar maar met mijn marketing en management shit. En ik dacht, ja nee, ik ga het gewoon proberen. Fuck it, ik ga het gewoon proberen. Ja, en toen werd ik opeens aangenomen. <laughs> toen was er paniek in de tent. Want toen moest ik echt in de zomer noten leren lezen. Eh, nou, van alles natuurlijk oppakken en zo. Maar ik had gewoon het geluk dat ik heel veel ervaring al had. Dus ik, ik had gewoon, mijn gehoor was heel goed ontwikkeld. Ik wist heel goed wat ik wilde en wat ik wil en hoe ik wil klinken en zo. Ik denk dat dat wel ook al aansprak. En ik had hele goede motivatie, want ik was wel bereid om te werken. Ja. En dat was dus het voordeel van de twijfel, want dus zat ik erbij. Toch is dat hele marketing- en management verhaal... komt hier dan nu ook wel een beetje goed te pas. Want als jij een soort van do-it-yourself... Eh, independent artist bent... Mhm haal nu even de woorden aan van Wendy Moore. Die moet jou ook wel wat zeggen. maar goed, ja. daar kom ik zo nog even op. <laughs> Maar eh, die, eh, dat, dat betekent dus dat je dan toch ook een hele uh, goede strategie kunt bedenken... om je muziek aan de man te brengen. Dus, die dus het mes heeft wel degelijk aan twee kanten gesneden. We gaan weer luisteren naar Singa, want die hebben we niet voor niks in deze studio eh, zitten. Eh, er komen weer wat eh, nummers aan. Dan moet ik weer eventjes heel fijn naar mijn lijstje hier kijken. Want ik heb het opgeschreven. Maar het is ook mij geappt. En WhatsApp Web is natuurlijk een werelduitvinding. is de beste uitvinding sinds het gesneden brood. <laughs> en dan staat het allemaal keurig netjes op. Het tweede setje van twee... En daar beginnen we mee. En dat is iets heel spannends, want dat is nog iets wat nog niet eerder te horen is geweest. Wij mogen dat weer als eerste laten horen. En dat nummer dat heet My Mind. Here I am reaching out, working out things that are working out Call me off guard, we're feeling pain. Promise is a promise, explain to me why it pours when it rains. Why the sun shines these days, my life in crossfire. I just keep on trying to believe things will all make sense someday. Keep trying to breathe. It's not safe to say When all that's left is an empty promise Or is it all in my mind? Is it all in my mind? Is it all in my mind? Or is it all in my mind? All in my mind My mind Here I go from broach, And the battles in my head unfold I try to understand and speak up, but the voices in my head so loud, so I shut down. The world goes by so fast, couldn't keep up with the rest. Society and its pressure measure where I learned my toughest lessons. It lured me down the wrong track, losing myself to someone who shouldn't be in my bed, my bed. It's always I'm sorry, my bad, but I can't go on like that. I won't go on like that. It all makes sense someday. In my darkest hours, in my loneliest days, I'll keep believing it all makes sense someday. In my darkest hours, in my loneliest days, I'll keep believing it all makes sense someday. In my darkest hours, in my loneliest days, I'll keep believing it all makes sense someday. wil. Een halve tel weer te laat, maar goed, dat maakt niet uit. Eh, <laughs> dit vind ik altijd wel mooi. Eh, dat nummer dat heet My Mind. Wel een eh, goed gevoelig nummer, vind ik. Dus dat, dat is in ieder geval weer... Komt hij ook op iets te staan? Ja? Nou, daar gaan we het zo over hebben dan. <laughs> dus eh, dus eh, we, we, zijn in ieder geval van eh, My Mind zijn we in ieder geval nog niet af. Want dat, dat is wel leuk. Um, weer even terug naar het lijstje. En dat is een bekende. Want dat is al een single volgens mij iets eerder dit jaar al uitgebracht. Die is van 2024, dus van dit jaar. En we kennen hem in een toch wel dynamische variant maar nu krijgen we een hele mooie ingetogen variant. En dat nummer dat heet Rise. a step back, take it off, let me see you Stare into a mirror, sit down, I wanna see it to you you deserve it all. You gotta trust the fun. Take a deep breath on your body. Respect your mind. Tell me you feel. But for now, just let it slide. You deserve it all. Take down these walls them tears roll, let them go water your inner system. No, it's hard to love yourself if you never learn to listen. Cause you deserve it all. You gotta trust the fun. All you need to know a good feeling never ever lasts. Flow with the waves. Let the universe supervise. You deserve it all. was hem, eh, het eh, tweede blokje van twee. En na het volgende uur komt er nog een blokje van twee. Dus helemaal voorbij is het nog niet eerst Wendy Moore tot dusver op haar naam heeft eh, staan. En dat nummer dat heet Hooked. En is haar eh, meest recente single, want die is vorige week ten doop gehouden. Ook hier in dit programma. Ik vind ik altijd wel grappig dat ik dat dan eh, mag doen. En waarop een trotse moeder zegt, ja, je wilde hier een primeur. Ja, maar dat, eh, dat, ja, dat ligt nou eenmaal in het aard van, van dit programma. We zitten op donderdagavond. Dus dan troggel je nog wel eens wat af. Wie daar ook niet zo moeilijk doet, is degene die ook nu schuin tegenover mij zit. Dat is Singa, want... Eh, bovendien, jij kent Wendy ergens van. Ja, zeker. Ja, <laughs> ja. zo goed ook. Eh, ja, vertel, hoe zit dat? Ehm, nou, Wendy eh, heeft een poos bij mij zangles gevolgd. <laughs> Ja. ja. en als je nu dit hoort, vind je dit natuurlijk wel heel fijn dat ze dus alles in de praktijk goed brengt. zeker weten. En zij is echt super waanzinnige songwriter. Ze maakt zulke vette hooks. Ja. Het is echt, eh, we hadden dan wel eens les en dan liet ze me wel eens wat horen. En dan gingen we het over dingen hebben waar ze dan een beetje tegenaan liep. Als we het eh, live moesten inzingen of in de mhm. studio of zo. En elke keer dacht ik weer, jeetje meid. Ze maakt echt zulke vette, vette chorussen en zo catchy allemaal. En... Mhm zit gewoon heel goed in elkaar. Ja. Dus eh, nee, dat, dat doet ze echt super goed. Ik zit te denken aan een soort crossover. Zou het eh, wel eens eh, wat zijn als jullie twee iets gingen doen? <laughs> Wie weet, ja. ja zou het is wel, heel anders, maar ja, misschien dat we elkaar misschien kunnen treffen of Dat zou ik niet denken, want er zitten wel hier en daar wat... zeker in deze single zitten er wel raakvlakken, vind ik, in dat opzicht. ja, vet. Ja. maar goed, we zullen Wendy sowieso na dit weekend gaan tegenkomen... Want er is sprake van een optreden met Inge Lambeau. Of dat eh, ook eh, daadwerkelijk hmm. eh, vorm gaat krijgen, dat moeten we nog even afwachten. Maar Inge Lambeau is een van, de, op, een van de mensen die op gaat treden tijdens Pride at the Beach op de maandag. Eh, en als we dit eh, uitzenden is het donderdag. Dus wat dat gaat, uh, zal dat wel iets gaan betekenen. Ehm, dan weer over jou. Want ja, we hebben net My Mind net gehoord in het tweede blokje van twee. Ja. hoe zit dat? Want dat is een nummer wat nog niet eerder te horen is geweest. Ja, wij zijn dan weer van die eh, lucky bastards die dat dan weer mogen, <laughs> mogen, eh, eh, mogen laten horen in een hele mooie jas. mooie jas en een mooie uitvoering. Maar uh, jij hebt toch plannen voor niet een EP, maar een heel album geloof ik toch? Klopt, ja. Er ligt gewoon een album, is klaar. Ja. Dus, ehm, waaraan moet een album voldoen? Oeh, eh, Leuke vraag. Ik denk dat dat... weer een ja, ja, Ja, dus, uh, ja, Hij overvalt me. Nee, ik denk dat een, waar een eh, album moet aan voldoen. Ja, ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Mhm. Ik denk... Ehm, een album kan je op heel veel verschillende manieren zeg maar, invullen natuurlijk. Je kan een album maken omdat je gewoon een verzameling met liedjes wil hebben. En dat mhm. gooi je op een mhm. album, heb je een album. Je kan een conceptalbum maken, dat je echt met een idee gaat schrijven en daar helemaal induikt. Mm Je kan een live album maken, je kan eh, er zijn superveel mogelijkheden, denk ik. En, maar als ik voor mezelf spreek... <laughs> Ja. Ehm, ja, het leek me sowieso heel vet om überhaupt een album te kunnen maken. Om dat te kunnen zeggen, leek me al tof. Mhm. En ehm, toen ik met de studio inging met eh, producer Raymond... toen kwam eigenlijk best wel snel op het idee om wel echt een conceptalbum te maken. Dus iets gerichter te gaan schrijven. Dus dit album gaat eigenlijk eh, twee kanten hebben. een wat lichtere kant. Met onder andere Sun Goes Down uh, erop en Running. En dan een wat donkere kant. Met eh, onder andere Rise en bijvoorbeeld dus My Mind. Die je net hebt gehoord. ja. Eh, en daar wilde ik een soort splitsing in maken. Dus in alles zie je dat terug. Je ziet het terug in de visuals, je hoort het in de lyrics... je hoort het in de sounds die we hebben gebruikt... in, in de beats, in, in alles eigenlijk probeer ik een soort van die scheiding te maken... tussen de donkere kant en de lichte kant. Omdat ik gewoon geloof dat alle mensen meerdere kanten hebben. En soms ja, heb je lichte kant en soms heb je een donkere kant. Dan begrijp ik eh, dat je daar je dus ook een, een beetje kwetsbaar in op moet stellen... om juist dat te doen. Eh, hoe ga je daarmee op? <laughs> Wisselend? Ja. <laughs> Ja, nee, goh. Ik heb wel echt huilend in de studio gestaan met alle nummers inzingen. Ja, ja, echt. Ja. Maar dat maakt het... Zijn, het zijn je eigen nummers dan nota En, eh, maar eh, hoe, hoe, gebeurt dat dan? in eh, Ja, oh, ik weet niet. Opeens dan, het, overval, het overviel me wel echt hoor. Ik was, Nou ja, goed. Ik ben met mijn eigen proces natuurlijk bezig. En mezelf aan het uitvinden. En ik leer mezelf steeds beter kennen. Ja. En we gingen een, een donker liedje opnemen. Dus aan de donkere kant. En ik had net een gesprek gehad met mijn therapeut. En er kwam eigenlijk op neer dat ik... Uh, best wel mee met, met eenzaamheid eigenlijk heb gedeeld. Ehm, ja ja, in mijn leven. En ehm, nou ja, er kwam dus een, een liedje uit. En opeens kwam het gewoon heel erg binnen. Dus toen zijn we dat gaan opnemen. Maar het vette daaraan is, is dat, dat dus op, je hoort dat in die, opne in die opname. Ja. Je hoort niet per se dat ik aan het janken ben. Maar <laughs> gewoon wel de, de emotie hebben we op dat moment kunnen vangen of zo. En ik moest echt een paar keer stoppen. Want ja, het bleef maar komen. Maar als we die momenten dan hadden, dan kon ik het erop zetten. En dat is echt dat is zo'n vet nummer geworden. En elke keer als ik het dus zelf ook luister... dat heb ik bijna nooit, want ik vind het eigenlijk echt niet heel erg leuk... om mijn nummer, eigen nummer duizend keer te luisteren. Maar als ik die luister, elke keer denk ik dan weer van... holy shit, holy shit, dit is zo vet. <laughs> sowieso, ja, dat sowieso. Het is zo vet. Maar ook het pakt me gewoon steeds, ja. Heel bijzonder. En dat is een nummer wat wij nog niet hebben gehoord. Nee, maar mijn Mind komt wel close hoor. Ja? Ja, dat is wel, het zit wel in dat straatje. Die hebben we in één teken. Eh, opgenomen. ja, die hebben we ook in één take eh, One teken. ja. Ja. Eh, wat, eh, want ik hoor jou over in één take, eh, Bas. wat is daar nou zo mooi aan dat je het in one take op kan nemen? Nou, hebben er toen voor gekozen om gitaar en zang tegelijk op te nemen. In mhm. dezelfde ruimte. En normaal gesproken, als je meerdere takes zou willen opnemen... neem het apart van elkaar op, zodat je ergens kan inprikken... en dat je een stukje van een liedje opnieuw kan doen. Mhm. Maar als je dus samen iets opneemt, dan heb je overspraak op de microfoons. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. ja dus, eh, maar het was zo'n vibe die we hadden neergezet. Ja. En het is echt niet eh, de, meest perfecte opname die we ooit hebben gespeeld. Maar timing was goed. En de hele emotie en de hele, hele samenspel was, gek. En, en dat, dat hoor je ook echt terug in de, in de opname. was heel cool. Ja. En ook daarin is weer een contrast. Want de rest van het album is zo geproduceerd. En zo, zeg maar, heel elektronisch en zo. En dat we mm. eigenlijk ook daarin weer, weer een tegenhanger wilden creëren. Ja. En toen hebben we Bas gebeld. Bas, je moet komen. <laughs> maar misschien is het ook wel zo leuk. De, de, de imperfectie is dan juist het mooie eraan. Dus we gaan ons opmaken voor het eh, laatste blokje van twee voor vanavond. Want eh, dan gaan we dit ook fijn afsluiten. Deze 3 voor 12 Noord-Holland eh, Vloedgolf. Muzikaal gesproken dan. Want er komt natuurlijk nog een gesproken stukje woord in dat opzicht. Want ja er moet natuurlijk ook iets van een soort van podcast, videocast worden gemaakt. Dus, dus ja, dan komt nog wat eh, gesproken materiaal in. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Moving Slowly. talk, but we say nothing. Higher pacing up the volume. Turn my head to the sky, feelings. I belong to a different sequence. Bodies moving in slow motion. Eyes closed, it's like we're floating. er nog eentje. En dat is ook een nummer dat al eens eerder uitgebracht dit, eh, dit jaar als single. En dat is het laatste nummer van vanavond. Dat het nummer dat heet Running. Done running Won't be running for myself no I'm done running Won't be running from myself, no I'm done running Won't be running from myself, no I'm done running Won't be running from myself, no Don't think I got it all figured out I'm just starting to like what I see don't think I know me inside out Don't hate me for choosing me I'll be taking my time In control of my life I'll be giving my love To the ones I admire Be taking my time In control of my life Don't hate me for choosing me I'm done right So pick up the pace, slow it down, read my face, figure me out. Pick up the pace, slow it down, read my face, figure me out. Pick up the pace, slow it down, read my face, figure me out. Sue me for all the things I've done, see me for all that I've become. Now gotta stop running, running, cause the game ain't funny, honey. Changing directions, turn out to do nothing. Life ain't what if you always running. Gotta stop running, running, cause the game ain't funny, honey. Changing Actions turn out to do Ja, dat eh, was... En dat leuke was... Ik zat een beetje te grasduinen op het, eh, op het Facebook-profiel van, eh, van Eva. dat is natuurlijk Singa, die we vanavond hier hebben. En wat kwam ik tegen? Een foto van Operation Hurricane met de fotocredits Eva van Leeuwen. <laughs> was je ook nog fotograaf eh, geweest dan? Ja, ik, heb, eh, ik vind sowieso fotografie heel erg leuk. En ik, ben, ik was toen eh, best wel actief. Dus er zijn best wel wat bandjes die, uh, toen ja, die gevraagd hadden van... hey, kan je nieuwe foto's maken of bij een concert of zo. Dus als je verder scrolt, <laughs> zie je waarschijnlijk... kom je nog wat dingen ja, mee meer van alles voorbij komen. Ehm, als we het dan toch even over de fotografie hebben. Doe je dat nog steeds? Momenteel niet, want ja, ik heb gewoon andere prioriteiten nu. Maar ik vind het wel heel leuk. Dus ik denk dat ik dit in de toekomst wel weer een beetje ga, ga oppakken. Ja, ja. Eh, het voordeel is natuurlijk wel dat jij dan een beetje kan weten hoe een muzikant... ja, aan profiel of wat dan ook neergezet zou kunnen worden. Dus je kan er wel over nadenken om het beeld zo goed mogelijk neer te zetten. Zeker, en dat helpt natuurlijk ook super mee met mijn eigen artwork. En als ik zelf shoots heb, dan weet ik precies van... hé, hey, kan je ongeveer dit of dit? Of dan probeer ik een beetje te sturen. Mhm. Zij kunnen dat natuurlijk veel beter. Maar ik heb wel besef van, eh, van wat goed kan werken of zo. En dat helpt al dan mee. Ja. want wij hebben dus ook eh, voor deze uitzending... ook eh, een, een deel van het artwork van Linde Doornbos en Carlijn in Never Change in Winning Team heb je nee, van de week eh, eh, gezegd. Eh, van, ja, die hebben we een beetje gebruikt voor de aankuilen voor vanavond. Maar eh, dat is toch iets eh, wat, eh, wat, waar, waar je toch, toch, wel degelijk over nadenkt... van hoe je dat naar buiten toe wil brengen. Ja, absoluut. En zeker bij dit album, omdat de contrasten zo groot mogelijk naar voren gebracht moesten worden... Mhm. wil ik dat dus ook in het artwork hebben. En eigenlijk twee verschillende artworks eigenlijk maken. Mhm. Ehm, ja, en dat zie je gewoon terug. Dus aan, aan de ene kant bij Bryce bijvoorbeeld heb ik een eh, best wel statische foto, donker, met een soort van ehm, ja, hoekige tranen eigenlijk over mijn wang lopen. Die zijn er ook echt met de hand opgezet. Nou, dat heeft al anderhalf uur, twee uur geduurd. Maar super vet. En eh, de andere kant wilde ik meer een soort in een beweging, de beweging vastleggen. En dus met zilver werken, wat dan echt een tegenhanger is van, van zwart. En op die manier dan nou ja, echt de contrasten eh, neerzetten. Ja. licht en donker, denk ik ook aan yin-yang. Ja. Hoe is het eh, met eh, de yin-yang van Eva van Leeuwen schuine streep Singa gesteld? <laughs> Hoe mijn balans is momenteel. Ja, mijn balans. Eh, ja, op zich, wel, op zich wel goed. Ja, het blijft, het blijft gewoon hectisch. Je zit gewoon in het proces van een album releasen. Nou, er komt zoveel bij kijken wat mensen misschien niet helemaal beseffen. Hmm. Dus het is gewoon een één grote rollercoaster om dit überhaupt naar buiten te brengen. Dus het recorden was een rollercoaster. En nu gaan we het releasen, dat is ook een rollercoaster. En dan volgend jaar hopelijk een soort clubtour, festivalseizoen... wordt ook een rollercoaster. En daarna ga ik op vakantie. En dan zoeken we de Ying en de yang alweer terug. Dus ja, eh, ehm, <laughs> het, het, zal eh, denk ik eh, niet zo... ja, je hebt al een popronde meegedaan. Ja. Er wordt wel eens gezegd, je kan nooit een tweede keer aan een popronde. Nou, dat was waag ik te betwijfelen. Want Minor Citizen bijvoorbeeld is zo'n band die twee keer in de popronde heeft gegeven. En Leah Rij, volgens mij ook. Ook? Ja, ja inderdaad. Ja, die stond afgelopen jaar weer. Ja, En, eh, en, en, een jaar of twee daarvoor eh, geloof ik ook nog. Dus, eh, dus ja, het zegt mij niks. Dus waarom zou dat bij jou niet kunnen, denk ik dan? Ja, eh, weet ik ook niet. Dat, eh, het zou een optie kunnen eh, zijn. Maar ja, het is ook vet om gewoon met full band alle zalen van Nederland te gaan spelen Dus misschien moeten die gewoon even wakker worden. En dan gaan we gewoon daar staan. wat onderneem je daarin, in dat, dat opzicht? ja, heel veel. Heel veel mailen, heel veel connecties maken. Ehm, oproepjes plaatsen. Toch even mailen van, hey, is er nog voorprogramma nodig? En daar dan weer een ingang bij zoeken. Dus er is heel veel ondernemen wat er nog naast, eh, wat er nog naast is. Komt toch weer dat marketing en dat, uh, dat verhaal, hè? Dat komt dan toch weer naar, eh, naar boven. <laughs> Bas, je bent nu weer meegekomen vandaag. Was dit weer leuk? Dat je hartstikke leuk. Van, hey, oude bekenden weer zien. <laughs> Zeker, hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ja. Eh, en hoe was het eh, voor jou, deze eerste ervaring in deze Ja, heel tof. Jullie hebben echt een topplek. En gewoon eh, lekker geregeld allemaal. En kletsen over mijn muziek. Ja, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. <laughs> dat lijkt me ook. Nog één ding. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Want als we dan toch een beetje reclame gaan maken. Ja, dat is natuurlijk uh, Singa Music op de socials. En je kan www.singamusic.com als je de website wilt checken. En daar staat alles gebundeld. En op Spotify natuurlijk onder de naam Singa helemaal duidelijk. <laughs> Ehm, dan hebben wij nog één nummer van Singa. Nou, eigenlijk niet echt eh, laten horen. Maar wil je nou weten hoe het nou echt een beetje klinkt in de volle, volle sterkte... heb ik toch nog een nummer uitgezocht. En in deze bijzondere 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf op deze tweede kerstdag blikken we natuurlijk ook terug op wat er eigenlijk een beetje is uitgebracht in Noord-Holland. Wat opvalt zijn in ieder geval de Volendamse muzikanten. Eh, namelijk een band, Lorem Ipsum, die meedoet aan de popronde. Maar ook Niels Buis, die dit jaar zijn eerste album uitbrengt, namelijk The Lowlands. En van dat album ga je namelijk nu iets horen. En daarmee sluiten we dit uur af. Took things a bit too far Spent all your money on a brand new car The end was night, turns out it's just another Saturday here You spun your life off-road Got the car but you can't fill her up Look at the cost of gas, those numbers are over the moon Oh, just like you dawn I see you trudging down the boulevard Another soul search ending in nothing It's all over the news Swan song was never heard Capitalism all over the world Things are breaking apart Pretty soon we'll be out there too Walking amongst the ruins jump American spirits are haunting the bedroom, caressing the curtains, and crowding the ceiling, and stretching their long limbs from under the bed before dimming the lights. The faceless form of mere beauty beside me, scratching my hair, bandaging phantom pains, in her kissing me clean is whispering the same unfounded words on which we are based in my ear.